met het NOS-journaal. Nederland spreekt zich uit in een genocidezaak tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. De regering heeft een verklaring ingediend waarin staat dat gedwongen verplaatsingen... het doelbewust aanvallen van kinderen en uithongeren genocide kunnen zijn... Dat wil niet zeggen dat Nederland partij kiest, zegt universitair hoofddocent André de Hoog. Concreet betekent het eigenlijk alleen dat de partijen bij een verdrag eh, het Hof eh, argumenten aandragen eh, over, over aspecten van de interpretatie die van belang zijn in de zaak, maar zonder dat zij enige uitspraak doen over de feiten van de zaken. De zaak tegen Israël werd aangespannen door Zuid-Afrika. Bij een nieuwe reeks Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut is zeker één flatgebouw geraakt. Op foto's is te zien dat het gebouw in brand staat. Ook hangen dikke rookwolken boven de stad. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Israël zegt dat het in Libanon doelen van de militante beweging Hezbollah bombardeert. Het kabinet overweegt crisismaatregelen vanwege het overvolle stroomnet. Zo zou een deel van de reserveruimte ingezet kunnen worden. Dat betekent wel dat er een groter risico is op storingen... omdat bestaande kabels zwaarder worden belast. Netbeheerder Tenet waarschuwde dat nieuwe huizen vanaf de zomer mogelijk geen stroomaansluiting kunnen krijgen als er niks gebeurt. De Tweede Kamer wil meer duidelijkheid voor BOA's over wat ze wel en niet mogen. Dat bleek bij een debat in de Kamer. BOA's komen soms in lastige situaties terecht die gewelddadig worden, zegt ook het CDA. Net als voor veel hulpverleners en personen met een publieke taak verhardt het werk. Met geweldsuitbarstingen op straat of in de trein... tot confrontatie met drugscriminelen in de natuur. Door onduidelijke regels durven BOA's soms niet in te grijpen... en wachten ze bijvoorbeeld op de politie. Het kabinet wil de regels voor BOA's daarom veranderen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het westen regen. Morgen eerst buien, buien, later droger en 7 tot 10 graden.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 Mijn moeder zei me lief tot de dood. Maar ik ben zo onzeker als de dood. Ze gaf een keer en zei zo'n geloof. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Ik deed hem om en keek even omhoog. Opeens ging alles beter in mijn hoofd. Mijn moeder zei me lief tot de dood. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Mijn moeder zei me lief tot de dood. Maar ik ben zo onzeker als de dood. Ze gaf een keer bij zijn, zo'n geloof. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Ik deed een in één keer van omhoog. Opeens ging alles beter in mijn hoofd. Mijn moeder zei me lief tot de dood. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Mijn moeder zei me leef, jongen leef. Er is maar één iemand die jou kan zijn Je kan pas stoppen als je weet dat dat zeker is Dus pak die cape en zet jezelf vrij En zorg dat je alles geeft Zet je twijfels eens van goed zijn. Je kan pas sterven als je eindelijk weet wat leven is Pas als je leeft dan heb je alle tijd Maar wat nou als het niet zo is Hadden die twijfels Maar mijn moeder zijn me lief tot de dood Ik ben zo onzeker als de dood Ze gaf een keer bij zij zo'n geloof Kijk kan alles, kijk kan alles zijn Ik deed een moment, keek even omhoog Opeens ging alles beter in mijn hoofd Mijn moeder zijn me lief tot de dood is onzekerheid de zekerheid is streven naar een toekomst. Vergeet de tijd en leef met mij voor wat er naar ons toekomt. Begrepen wij de reden dat het altijd toch weer goed komt. Dan leefden wij tevreden, vrij en lachend in een koepel. Maar dat kan niet toch, want wie we zijn dat wordt bepaald door wat we weten. Ik verloor mezelf op zoek naar richting en betekenis. Ik ga nog steeds niet goed op alles wat vergeten is. Ik weet wel dat het beter is, komt goed ja dat verzeker ik. met het Nederlandstalige werk van Skink zijn we alweer toegekomen in uur nummer 2 van deze Alternative FM op 12 maart. De finaliste-uitzending van de Rob Akda wordt, omdat die gelijktijdig met deze uitzending wordt afgewerkt in Patronaat Haarlem. Eh, over Nederlandstalig werk gesproken. Het valt wel op dat er heel veel Nederlandstalig materiaal ook in de finale zit van deze Rob Akda Award van 2026. Zoals bijvoorbeeld aandacht in die tweede uur bij de optredens. En daarin zit Roel, dat is niet Nederlandstalig, maar wel Pampel. En dat is allemaal de hoofdmoot voor uur nummer 2. We beginnen overigens met Roel. Let's go! stop. Always left. Got a couple things that I still regret, and I'm stuck. Uh, hoping that every other thing will be where I left off. Luck, yeah, overwhelmed. I don't even know what it's over well when I'm gone. Don't farewell, cause I'ma be right back, and I'll drop down up again. I can't stop now. Understand, I don't want your fucking help. And all I know I'm talking about intentions. Fuck it up for attention. What you say. we waited, but okay I can't keep a conversation, but it's okay I don't think I'm good for anything at all Whoa oh, oh. Okay, I'll fuck it up again, said I'm sorry, so suck it up Cause I'm okay, I'll bite the apple, then chew it twice and still toss it up again okay, I wanna run like you're jogging, not still looking nothing at all Whoa oh. Last legs ain't bathed out I'm in the gutter but I'm living I'm drowning and I'm choking My life could have been better I'm on that crashing plane Just enjoying the view And I don't care what you say To me it's nothing new So all of that All my time is supposed to be wasted But I'm so sorry you know Cause okay, I'll bite the apple Then chew it twice and still it up But it's cold I'll run around like a jerry And I'm still nothing Uh-oh Okay, oh my time This must be wasted time Okay, I can't keep jullie zingen oké. Okay. Ik zeg oké, okay, jullie zingen. Ik zei oké en jullie zeiden anything at all. Oké, oké, laten we met z'n allen zingen. Eén rondje. Go. All oh, my time is mostly wasted, but um, I can't keep a conversation, but it's, I don't think I'm I for anything. shit Won't that fuck again I don't even want to Sucks been run again I was on the run to Run next stuck again I don't even want to Ba ba ba ba ba da da da da Oh, I don't even love you You made me wanna cut you I see myself in the mirror I see what I left for dinner But it's 5am, it's killing me To see myself upset again see see you, my hedonistic attitude is running on the floor a thousand miles an hour Highs and power, never meant to start another war But now it's fighting Now give me all the shit about I don't wanna do this again Oh, when you fall down, give me all you want Give me all the reasons why you think I'm always wrong But when you look around you, no one's going for you Hush that shit and run back, clock again I don't even want to Socks down right again Always on the run to Run back, clock again I don't even want to Blah, blah, blah, da, da Oh, I don't even love you You made me want to catch you oh, oh, oh, oh. And I'm high and all alone again really caring lives for someone I can hold again Someone looks at me and they say, lady, I don't know you, man But I don't give a damn, cause we are everything we're told, guys But every time I look at you, we don't resemble anything Never looking out for me, you're looking like an enemy Give me all the shit about we're never meant to be And what a fucking waste of time with it Hush that shit and fuck them, run again They'll never get you, sucks when run again Now they'll never have you Fuck them, run again, they'll never get you time I look at you, it don't resemble anything you never looking out for me. you're looking like an enemy. Give me all the shit about the lieve mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. <laughs> ik, eh, ik zag dat de visual verkeerd loopt, dus ik ga dat zo even, even fixen. Door me iets beter te timen. Maar los ervan, welkom dat jullie er allemaal zijn. Superleuk. Ehm, we gaan 20 minuten voor jullie spelen. Dit volgende liedje <laughs> is prima. Dit volgende liedje dat we gaan doen eh, heet ADD. Ik heb eh, ADD, dus luister mee. stupid all the time, doing whatever I like. And I'm running out of time, feeling sorry for my rhymes, doing nothing with my life. Oh, oh, I think I'm gonna die when it feels like I'm the only one. When I know that it's me against the world, but that's a lie. Cause it's all in my head when I feel upset and I'm holding my breath. And it's all in my head when the pressure's off, I'm over it. And it's all in my head when I'm feeling obsessed You're pretending that I'm the only one When I know that it's me against the world I love my own But that's just cause I I'm ADD. Cry for a little smile Just to settle the sigh when I'm feeling cause I I'm ADD. Right in the fear of my life As if I know my why Oh, you made me fucking ADD Driving this late at the But I know the little cause I I'm ADD. I'll never change my love demons on my mind Feeling stupid all the time Doing nothing with my life Oh, oh, fighting right Doing nothing with my right I think I'm gonna cry When it feels like I'm the only one When I know that it's me against the world I love my own Cause it's all in my head when I'm feeling upset and I'm holding my breath And it's all in my head when the pressure's off, I'm over it Oh, I feel so cold cause I'm 80 I cry for a little smile Cause I stand at the side with a freak Cause I'm 80 You'll never change my life Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dit volgende liedje heb ik met Theo geschreven. Deze heet Nothing. you should. Later day, I wake up just to feel like the sun. Whoa, what do I have to say? Yes, I count the days, so impatient, thirsty. Thinking what I'd ask for my parents for my birthday. No, oh, I don't even know what fucking day it is. I'm hating this. But why does nothing ever happen? Why does nothing ever happen? Da-dum, da-dum, da-dum. Theo Arts. just sitting around my room, wishing down shit again. Wrote a couple songs, I don't know what to say. Die visuals gaan niet meer sync lopen, dat is gewoon het is. That ditch, I'd never mind. It's always something. I can never function. I don't really care, but I always fear assumption. Feel like I got friends, but I don't think they relate to me. Feel like I got fans in my dreams, but they're not there for me. And sometimes in my mind, I get thoughts I shouldn't cope Things I shouldn't like, but they help me with the coping. Made me feel alive, never finish what I open. Guess I shouldn't like, yeah, it makes you wanna. Never fucking lie! Oh. It feels like hell, but I guess I'm just old-fashioned I've been feeling silly, lazy, boring at the same time I've been feeling silly, cause I guess I'm still the same guy Sometimes in my mind, I get thoughts I shouldn't cope with Things I shouldn't like, but they help me when I'm coping Make me feel alive, never finish what I open Guess I shouldn't like. yeah, it makes you wanna <sighs> I always think about the way these things fucking En ze kennen jullie. Wake up, worth 10 cents on the dollar. I'll be waiting in my bed trying to holler. I'll be right here again. My friends and my parents back home feeling sad. How I wish I related a little more. How I finish, but I'm dat was Roel. Hij was de winnaar van de derde voorronde. Details en overeenkomsten zijn wel leuke overeenkomsten. Escalatie sloot als band de eerste voorronde af, wonnen omdat ze door de vakjury werden aangewezen als beste. Alter Eva was dat in de tweede voorronde. Die mochten daar afsluiten. En werden ook door de vakjury aangewezen om in de finale te komen. En hetzelfde was ook het geval met Roel. Die dat in de derde voorronde deed. Nog een, belangrijke overeenkomst was dat alle drie ook nog op de avond zelf als de publiekswinnaars werden aangewezen. Nou ja, en als je dan op een gegeven moment door de vakjury aange wordt gewezen, dan blijven er natuurlijk nog twee publieksprijzen over. Want ja, als je de publieksprijs wint en ook nog door de jury wordt aangewezen, dan is het natuurlijk wel zo dat er nog twee bands daar naartoe mogen gaan. In dit uur hoor je Pampel en hij was in de tweede voorronde te horen en hij mocht ook naar de finale. verbonden, maar nog steeds sta ik hier met jou. En de tijd gaat ineens langzaam, terwijl de bomen zijn vergroeid. Is er niks meer om te redden, tot de liefde weer eens bloeit. En ik geef de hoop niet op, want ik weet dat wij dit kunnen. Maar vertrouw me dan, ja. Vertrouw de route, ja de weg naar morgen is van ons. En, de weg zou hopelijk zijn, maar de toekomst die ligt klaar. je wilt het, je sloot me en het keelt me. Eh, je deelt het, het boeit je niet, het verveelt je. Eh, eh, je deelt het, je sloot me en het keelt me. een watertje. Mag ik wel. Wat een eer zeg. Jeetje. Ja, ik stond echt wel... Kijk ik even de jongens aan. Ik stond zeker wel te juichen toen ik het berichtje kreeg dat we dit mochten doen. Holy moly. Ik voel me helemaal hyped. Ik ben fucking blij, jongens. De volgende die ik ga spelen, ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Dat moment dat jullie op zo'n zo'n weekje dat jullie gewoon niks te doen hebben. De hele dag maar in je bed ligt. Geen kut doet. Maar gewoon productief wilt zijn. Wat is dit. Zondagmiddag, half twee. Nog steeds in bed en heb geen idee waar mijn leven heen gaat als dit zo doorgaat. En ik zie en ik weet dat alles om me heen nu stilstaat, maar dit is toch niet hoe mijn toekomst eruit ziet en ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix alweer uitgespeeld en alle films gezien. Hey, iemand hou me tegen, dit gaat fout nu als niemand me opdeelt en me meeneemt. Ik wil één handje in de lucht zien, dan van links naar rechts, want ik zeg: ik blijf nog even liggen tot de zon dagjes dagje netjes in de lucht, van ik beweeg geen spier totdat het morgen weer verschijnt. Want jij bent zijn medicijn tegen ik niet vechten kan. Dus laat me weten hoe je heet en maak me weer compleet. Oké, okay, luister goed, dit is hoe het met je gaat. Ah, shit, ik ben weer uitgegaan. En die wolf die kwam naar buiten, ja, het weet wel volle maan. Uh. En ik doe niks voor die stand voortaan. Want ik lig liever met een deken en een beetje op de bank. Want je wilt nieten, laat maar zitten. Net als een druif heb ik liever zonder pitten. Nog één filmpje, de laatste dan. Want met veel dopamine weet ik dat ik niet slapen kan. Ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix alweer uitgespeeld en alle films gezien. Ah, iemand hou me tegen, dit gaat fout nu als niemand me optilt en me meeneemt. Ja, me meeneemt. En we gaan weer zwaaien. Ik blijf nog even liggen, toch. heb ik in tijden echt niet zo gelukkig gevoeld. Echt waar. Kijk, het is allemaal heel erg leuk en aardig en dat is het ook echt. Eh, mijn leven draait wel echt om energie en een feestje en gezelligheid. Maar er is ook genoeg kut zo in de wereld. En dat, dat, ja, daar zijn wij zelf ook af en toe een reden van. En, en wij mensen zijn nou eenmaal mensen. En mensen maken fouten. En daar gaat dit liedje over. Dit is Ik Leer. zeg me, want vergeven. Ik ga je alles van me geven. Oké, Harlem. Ik heb eh, goed en slecht nieuws. Slecht nieuws is, het is de laatste... Oh. Maar het goede nieuws is, wat zou Pampel zijn als eh, we er niet uit zouden gaan met een megaknaller? Trouwe fans, dames en heren, dit is langer dan vannacht. dat je belooft dat, dat ik bij je blijf totdat de zon niet schijnt. Dus ik blijf in je armen, ja hier met jou. Dus als je vraagt waar ik dan slaap, dan zeg ik nee, ik slaap niet thuis vannacht. Met je ook hier op mijn hart in brand. En mijn leven gaat nu van start. Dit is wat pas van start. Ik boy, over het optreden van Pampel, die we dus ook zien in de finale van 12 maart van de Rob Akda Award editie 2026. En dat is de dag dat je dit hoort, ook de dag van die finale. We draaien nog, want we hebben nog tijd over, nog nieuwe singles. Als ik het goed uitspreek, is het Nia met Lemuria en achter Nia. Dat is met 1 N en dan dubbel E A schuilt Nicky Dutriu. En daarachter hoor je dan ook nog de nieuwe single van Deno met Instant Dopamine. stop up. On the bus, take your drugs. Stop motion of posters of products. Emotion for the sake of a construct. Let me get off, yeah, I wanna get off now. Sat down in a space where they teach you to change the Milky Way and stand for something. Footprints in the place where they swore to stay, cause the neighborhood was up and coming. Wanna believe in the idealized. Wanna believe in empathy, believe in colors of imaginary grass and leaves. But on the side, I put my faith in something I know is always green. I believe in instant dopamine, I believe in instant dopamine. change for your game. Salt water for your blue pill intake. No patience for pearls when you press play. Burn what you want, cause the world's your ashtray. Cynicism all the time, just a coping mechanism of your mind to hide the spring tide of the dark sense of fate. Roundabout way to state, for God's sake, say you are afraid. Wanna believe in the ideal life. promises of imaginary grass and leaves. But tonight I'm giving into all the harvesting machines. I believe in instant dopamine. Believe in instant dopamine. En met de meest recente singles van Nea, of Nia, hoe je het maar noemen wilt. En ook met Deno zijn we zo'n beetje aan het eind eh, gekomen van dit tweede uur van de finalisten-uitzending van de Rob Akda wordt op deze 12 maart. En op het moment dat we dit zeggen, is die finale aan de gang. Afgelopen week hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Ik heb het over de Zweefclub met Cowboy. dicht ga je bevriezen. Ik ben een mens groot, je voelt je zo nietig. Ik zit je lekker dood en ga dagen na genieten. Want ik ben een cowboy en ik kan schieten. you koek dan helemaal op na het horen van de nieuwe single van de Zweefclub met Cowboy? Niet helemaal, want we hebben misschien nog net een beetje tijd over om ook nog de meest recente single van de heer P.E.M. Bond te laten horen met Ponderosa Pine. En daarmee sluiten we echt dit tweede uur van Alternative FM van 12 maart mee af. Straks in het volgende uur gaan we gewoon nog verder, want dan hebben we nog eh, de optredens van bijvoorbeeld Typfout en Wie is Moon. upon The greatest tree you'll find north of the Mason Dixon line. You climb onto its bark until you're high up in the sky. You haven't lived until you've climbed a Ponderosa pine. Oh, have you ever seen the sunset on the land? Climb up in the fire watch tower, give your friend a hand. The evening sun turns crimson and the skies engulfed with flames. You haven't lived until you've seen the sunset on the land. Oh ever slept under ponderosa pine. Pack it up, take your sleeping bag, and leave the town behind. Your soul evaporates as the stars glide slowly by. You haven't lived until you've slept under Ponderosa pine. Old Montana thunderstorms and peace across the land. Herbert Hunky Ginsburg and the suffering of man. It doesn't matter up here in the mountains anyhow. Leave me alone, I'll be just fine among my ponderosa pines. There is love, there is life, there is peace among the pines, which they couldn't take even if they tried. There are birds taking wing, there is God in everything. You realize it ain't so bad to die. you ever climbed a ponderosa pine, the greatest tree in the world that you're ever about to find, you climb onto its bark until you're high up in the sky.